in de Zweedse hoofdstad om te praten over vrede in Jemen. De burgeroorlog daar duurt al meer dan drie jaar. Vrijdag werd al een voorzichtig akkoord bereikt over de uitwisseling van duizenden gevangenen. De gesprekken staan onder leiding van de Verenigde Naties. Asielzoekers met minderjarige kinderen worden voorlopig niet teruggestuurd naar Italië... als ze via dat land de EU zijn binnengekomen en daar hun asielprocedure moeten afwachten. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen, waardoor opvang in het land onzeker is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, wil nu eerst onderzoeken of er wel opvang is voor de migranten die Nederland naar Italië wil terugsturen. De opvang in Italië is veel soberder geworden, nu een populistische regering daar de macht heeft. Kunstenaar Aad Veldhoen is overleden. De graficus, schilder en tekenaar werd in de jaren 60 bekend... nadat hij was opgepakt voor het verspreiden van tekeningen... met vrijende paren en naakten, wat toen werd gezien als onzedelijk. Veldhoen vond dat kunst voor iedereen bereikbaar moest zijn. En daarom verkocht hij in de jaren 60 zijn prenten voor drie gulden. Zijn werk is opgenomen in de collecties van diverse musea... waaronder het Rijksmuseum. Aad Veldhoen overleed in het bijzijn van zijn vrouw... PvdA-politica Hedy Dancona en zijn kinderen. Hij was 84 jaar. Rotterdam gaat proberen om de start van de Tour de France opnieuw naar de Maastad te halen. De gemeente streeft ernaar om de toerstart in 2023, 2024 of 2025 binnen te halen. In 2010 startte de Tour ook in de stad. Toen kwamen er meer dan 400.000 mensen kijken naar een korte tijdrit die onder meer over de Erasmusbrug ging. In 2015 begon de Ronde van Frankrijk voor het laatst in Nederland en dat was toen in Utrecht. Het weer. Vanavond vallen hier en daar nog buien met een kleine kans op hagel. Morgen is het eerst wisselvallig, later wordt het droger. De maxima liggen morgen rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1310 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. We gaan beginnen met een... Eh, ja, met kerstmis. Het kersttijd, het holiday season, zoals de Amerikanen het zeggen, is begonnen. Christmas Time solo piano improvisations van Andrew Carlo. Dat is, eh, die bijt de spits af. En eh, nou, op zijn pianootje gaat hij allerlei leuke kerstwerkjes zingen. Eh, spelen bedoel ik. Nou, eh, niet allemaal natuurlijk. Eentje, daar beginnen we mee. Dan de volgende artiest is ook een nieuw werkje van Sherry Vincent van Hard Dance Records. Buitengewoon productief label kan je het als het ware wel noemen. Er komen heel veel muziek op daar vandaan, ook van uzelf op haar eh, bijzondere fluit. Ik weet niet precies hoe je het noemt, maar eh, haar nieuwe werker Acceptance, eh, daar gaan we daarna naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.jillhaley.com. akurosho akurosho akurosho akurosho man akurosho akabaileo akurosho acaba el leo. So tell them no. No. Me wouldn't go to do away from. father I no to do. Trinidad is the place for me. Come and see the old Papa Willie. Oh, Mama Ray. clear the way. we The bamboo play, mama, break away. And dingo lay, mama, yeah, what a treat. Caressa zing, mama, Madam Ghana, And Despotin, mama, come with me. To San Fernando, Tiger sing. Otina Bonibo, oh, mama, de the place for me, mama. It is nice, nice. Trinity, mama. So tell them no. No. Me wouldn't go to do away from Paraspeno to do. Come with me to Ponkumana, invader. Single time calendar. Oh, mama, Rayo. This is Jim Ottaway, and you are listening to Peaceful Radio. is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. This is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season. Ooh. Shri Sambo, Hamma Shri Sambo, Hamma Shri Sambo, Hamma Shri Sambo, Hamma Shri Sambo, Hamma Shri Sambo, Hamma Shri Sambo, Hamma Shri Sambo. In a matter call away, must I call a Kiriya? Must I call away, must I call a Kiriya? Must I call Hi, I'm Catherine Kay. Thank you for listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard. Please visit my website at catherinekay-music.com. Andrew, Thank you for listening to Peaceful Radio. wenst jullie allemaal fijne dagen en...